Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Palestijnse Hamas-beweging streeft officieel niet langer naar de vernietiging van Israël. Ook snijdt Hamas de banden door met de moslimbroederschap. De koerswijziging lijkt bedoeld om de relatie met de Golfstaten en Egypte te verbeteren. Die beschouwen de moslimbroederschap als een terroristische organisatie. Israël gelooft er niets van dat Hamas zijn standpunten daadwerkelijk heeft afgezwakt. De Russische oppositieleider Navalny ligt in het ziekenhuis... omdat iemand vorige week een groene vloeistof in zijn gezicht spoot. Waarschijnlijk een soort jodium. Het kwam ook in zijn oog. Dat wordt in het ziekenhuis continu gespoeld. Navalny wil volgend jaar meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen... maar vanwege een fraudeveroordeling mag dat niet. In Zaandam zijn twee verdachten opgepakt voor de dodelijke steekpartij van zaterdag in het uitgaansgebied van de stad. Het zijn twee jongens van 15 en 18 jaar uit Zaandam. Ze waren volgens de politie betrokken bij het neersteken van een jongen van 16 uit Assendelft, die later aan zijn verwondingen overleed. Het is onduidelijk of de verdachten het slachtoffer kenden. In het zuiden van Spanje zijn drie Duitsers om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Ze deden met een klein toestel mee aan een rally van Duitsland naar Marokko met zes andere vliegtuigen. Ze stortten neer in een bergachtig gebied tussen Malaga en Granada. Het vliegtuigje had al een tussenlanding moeten maken vanwege technische problemen. Wat er precies aan de hand was is niet duidelijk. Op de erelijst van gevallenen heeft jarenlang een landverrader gestaan. Een marechaussee die op de lijst stond maakte voor de Duitse politie jacht op joden, onderduikers en verzetsmensen. Zijn naam is geschrapt na vragen van de NOS. Op de erelijst staan 18.000 namen van militairen en verzetsmensen die in de strijd tegen de Duitse en de Japanse bezetter omkwamen. Het weer. In een strook van het noordwesten naar het oosten regent het. Elders is het droog, maar het blijft bewolkt. Morgen opnieuw veel bewolking en verspreid over het land buien. Op een enkele plaats kan de zon doorbreken en het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Ondanks de meivakantie is het druk in de Randstad. Er staat ruim 160 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiderberg 8 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Het is te wijten aan een ongeluk op de A10, maar daar zijn alle rijstroken wel weer vrij. Het is drukken ook op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC 10 kilometer en een half uur vertraging. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 5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 just can't win. Sometimes all the records hit the top of the charts or the discount bar begins. For 25 years of touring, we've remained partners, brothers and friends. We keep it together cause we love him, and sure we'll get big time before it all ends. second marriage blew up. She had to get the dang thing in double. And if that ain't something to sing about bubbas and Bubbas, well, you tell me what is. And we'll give it a beat and put it on the street and just might have another hit. Nitty Gritty Dirt Band loopt al heel wat jaren mee en hebben hun sporen verdiend in de country. Het album Jambalaya bevat de definitieve collectie van de formatie en ik heb een drietal songs geselecteerd voor je. De openingssong, Partners, Brothers and Friends, was heel toepasselijk om mee te beginnen. Mr. Bojangles weten ze ook op het stekende wijze neer te zetten. Evenals Fishing in the Dark. Het betekent gewoon smullig blazen. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn out shoes, silver hair and ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe, he jumped so high, he jumped so high, and then he lightly touched down. of life. Laugh clicked his heels and stared. shook his head. I heard someone ask him, please, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. country.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 Het is Willys eerste project met allemaal nieuwe songs sinds Band of Brothers uit 2014. Zeven van de songs op het album zijn geschreven door Willy en zijn producer Buddy Cannon. Een van de songs, He Won't Ever Be Gone, is een eerbetoon aan Merle Haggard. De song heb ik gekozen tot mijn favoriete track van dit album. Got the news this morning Knew it'd be a tough day. Some are so much larger than life. You can't believe they could pass away. When it comes to country music, he's the world. And it wouldn't be all it is without Merle. That he won't ever be gone. His songs live on. A fugitive and a branded man. Mama tried to understand. Left us a lifetime of song. And he won't ever be gone. We were friends right from the start. And we shared some high times. I would sing some songs he wrote, he would sing a few of mine. The music made us brothers till the end. And not a day goes by that I don't miss him. He won't ever be gone. His songs live on remnant fever and the way I am. Blue collar blues for the working man. We'll be singing him back home from now on. And he won't ever be gone. songs live on. A fugitive and a branded man. Mama tried to understand. Left us a lifetime of song. He won't ever be gone. We'll be singing him back home from now we won't ever be gone. In Engeland geboren en in Nashville woonachtige Karen Elson is naast haar drukke bestaan als topmodel ook muzikante. In 2011 bracht ze haar schitterende debuutalbum The Ghost Who Walks uit. Begin april is haar nieuwe album Double Roses verschenen en daarop vinden we ook Million Stars terug. cross on your heart said it's the truth. But standing there in the dark between me and you, I lost you then under a million stars. I didn't dare tell you all the horrors I saw. Storm clouds gather in my mind. It's hard to believe you could be so unkind. a memory. And between lonely star. It's hard to comprehend how insignificant we are. believe you could be so unkind. Now I'm haunted by a memory.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 Genie Kendall ging door met optreden en bracht nog twee soloalbums uit. Crossroads, nummer 1 country Hits At the wrong end of the highway When the long night has no end When there's no one here beside me Till I hold you once again Thank God for the radio In ons land zou je toch nooit kiezen voor de groepsnaam Vuile Deken? Als je Dirty Blanket zegt, klinkt dat heel anders. En goede muziek maken ze. Luister maar naar Freight Train Number 9. freight train number nine. A cold December morning when I crossed the border line. Sitting in the back seat, I couldn't keep my head, cause I took a shot see. I couldn't close my eyes, so I pulled on some tequila and I waited to arrive. Gazing out the window, that sun was about to rise. So I took a shot of cocaine on freight train number nine. Tequila and cocaine moving round my brain. I need to get to Portland before I go insane train number nine was burning down. Somebody, een popsong geschreven door B.G. Barry Gibb. De song is inmiddels door velen gecoverd. Onlangs was er een tribute show voor de Bee Gees. En daar bracht Kies Urban de song ten gehore in het bijzijn van Barry. Nu eerst het origineel en in het tweede uur een verrassende cover. De original van deze week. kind of that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do it. to love somebody the way I love you.

Het Australische country duo Carter Carter lanceert met Better Day hun achtste album. In hun thuisland scoorden ze 9 nummer 1 hits en nog 11 top 5 hits. Of Together We Can ook een hit wordt, dienen we af te wachten. Wat mij betreft in ieder geval wel. Getipt voor de top. himself in yesterday's news as he lays down. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Drie betrekkelijk nieuwe namen in het vaderlandse countrywereldje. Als eerste luisteren we naar Smokey and the Bandits met You Are Never Nice to Me. Laura van der Elze komt langs met Glass en zij is inmiddels genoegzaam bekend vanwege haar succes in de Duitse versie van The Voice. De uit Terneuzen afkomstige bluegrass, Americana en bluesmuzikant, multi-instrumentalist en singer-songwriter Herman Brock Jr. maakt zijn opwachting met The Old World. You say I mean so much to you, then you set out on a spree. How can anybody mean so much? I mean so much to me. anybody means so much, means so much to me.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 you love Crossroads, Case de life wasn't easy, but it was all I used to know. Wasn't all just milk and cream, chasing down that new world dream. Oh no. Working hard to the extreme, finally got me self-esteem to show. was het blokje country uit eigen land. We houden het nog even bij Bluegrass. The Day That Lester Died, met Claire Lynch in de hoofdrol. Well, I remember oh so clearly in that southern college town. Knoxville grass was playing, I was sitting in the crowd. We were second generation, and it really made me proud. Bluegrass was changing. 秀。 somehow Met William Hugh Nelson hebben we het over een van de godfathers van de country singer-songwriters die nu nog leven. Hij hoort tot de categorie country acts à la Dolly Parton, Johnny Cash, Merle Haggard, George Jones en Chris Christofferson. Hij weet zich met zijn outlaw country en zijn uiterlijk in de schijnwerpers te plaatsen, mede door veelvuldig drugsgebruik en wapenbezit. Wat dat betreft is de titel van het album God's Problem Child heel treffend. Little House on the Hill is de song die ik draai voor je. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. upon a hill. That little house is just so quiet and still, and it's filled with memories, and they're calling out to me. Come back to that little house on the hill. That little house is just so all alone. It needs someone to call it home traveling, I'm on my way. so warm. It's waiting there for me, and it's where I long to be. I'm going back to that little house on the hill. Now, when I get back to that house on the hill, I know it's gonna be such a thrill. I'll be glad when I get there back to my favorite chair that little house on the hill. Ik heb geen hulp nodig, no help wanted, zingen de Good Brothers. En ik ben het daar volledig mee eens. Even een kop koffie en daarna ga ik nog lekker een uurtje door. Zometeen nog een uur country. got a gal from New Orleans. She's the prettiest little thing that you ever did see. A cute little walk with a hippity hop. She big in the little and she bottom at the top. Do you need any help? No help wanted. Could use a little I said help. no help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. gal, she my little bitty booger. Cute as a button and sweet as sugar. I'm a gonna buy her a diamond ring, and we'll get married in the spring. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle the job all by myself. calls me a little piggy wiggy, and I call her my little thingamajiggy. Every time I try to steal a kiss, I hear a voice sound something like this. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. honky tonk tonight. We're gonna do everything upright when the music starts. We swing and sway. We're gonna dance till the break of day. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need